politieagenten. De gevechten waren in het grensgebied tussen het Arabische noorden en het christelijke zuiden. Inwoners van Zuid-Soedan stemmen deze week over onafhankelijkheid. En dan het weer. Vanavond eerst nog helder. Vannacht zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. Morgen bewolkt en regenachtig.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 De Spaanse regering heeft het aanbod van de ETA voor een permanent van de hand gewezen. Eerder kondigde de ETA is ontevreden om een groep gelopen. partij in Arizona, president Obama, leidde de plechtigheid vanuit de tuin van het Witte Huis... en in het hele land hingen de vlaggen half stok. Bij de schietpartij kwamen eergisteren zes mensen om het leven en vielen veertien gewonden. De gewond is het congres. De schutter schoot van dichtbij door het hoofd. De artsen zijn voorzichtig op die meer gevonden dat hij Giffords wilde vermoorden. De ministers Opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid hebben een bezoek gebracht aan Moerdijk. Minister Opstelten zegt maar weinig branden te kennen met zo'n impact en hij spreekt dan ook van een ramp. De RIVM doet nog altijd onderzoek naar de roetdeeltjes die in de omgeving van Moerdijk zijn neergedwaald. Later op de dag worden daar de resultaten van verwacht. De Limburgse dorpen Itter en Borgharen zijn weer over de weg bereikbaar. Op de toegangswegen van de dorpen